Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen zijn er de afgelopen maanden op vooruit gegaan qua salaris. Volgens onderzoekers van het CBS gaat het om een stijging van zo'n 6 Wanneer de inflatie daar nog van afhaalt, blijft er toch nog een plus over. Ik moet er wel bij zeggen dat het om cao-lonen gaat. En vooral in het onderwijs steeg het salaris. Een dagje later dan gepland door het slechte weer. Maar op Curaçao is slavenleider Tula geëerd. Hij stond in veel geschiedenisboeken als misdadiger... omdat hij in opstand kwam en vocht voor zijn vrijheid. Vanwege die opstand werd hij gemarteld en gedood. Ons land heeft excuses aangeboden. Te lang, honderden jaren lang was de Nederlandse omgang met deze geschiedenis er een van... wegkijken en goed praten, maskeren, en zoals eerder gezegd uitwissen. Nu, 228 jaar later, krijgt Tula dus alsnog een heldenstatus. Alle 21 slachtoffers van het busongeluk in Venetië zijn geïdentificeerd. Dinsdagavond schoot een bus van een viaduct af en viel meters naar beneden. Het lijkt erop dat de chauffeur onwel werd. Aan boord zaten veel jonge toeristen die terugkwamen van een dagje Venetië. En het is Feyenoord niet gelukt om ook de tweede Champions League wedstrijd te winnen. In een spannende pot verloren de Rotterdammers van Atletico Madrid. Feyenoord kwam twee keer op voorsprong, maar vlak na rust draaiden de Spanjaarden het om. Weer is de bal aan die rechterkant bij Molina, de Argentijn. En het is 3-2, een kopbal van Griezmann. Een kopbal van Griezmann of is het Morata, een van de twee. En dat is toch wel een domper voor Feyenoord. De wedstrijd eindigde in 3-2. Daardoor staat Feyenoord nu derde in de pool. In het weer nog, in de noordelijke helft van het land veel wolken en regen. In het zuiden is het juist droog en is er ook af en toe zon. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid is er slechts één rijstrook geopend. Houd rekening met een half uur vertraging vanaf Zaanstad Assen-Delft.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 Volgens het CBS is het de hoogste reële loonstijging van deze eeuw. Feyenoord heeft zijn tweede wedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. In Madrid werden ze 3-2 voor de plaatselijke Atletico. Het weer, flink wat wind. In het noorden bewolkt met wat regen.